uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Honderden mensen zijn vanavond in Os bij een herdenkingsbijeenkomst... voor de slachtoffers van het dodelijke bakfietsongeluk van vanochtend. Burgemeester Buis sprak de mensen bij het station kort toe... en zei dat samen huilen, elkaar troosten en elkaar vinden in het verdriet... het enige is dat we kunnen doen. Vier kinderen kwamen om toen de elektrische bakfiets op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Een vijfde kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. Op de plek van het ongeluk ligt een zee van bloemen en knuffels. Voor de deur van een moskee in Dordrecht is vanavond een massale vechtpartij ontstaan... waarbij zo'n 30 mensen betrokken waren. De knokpartij ontstond tussen twee mannen die volgens de politie al lange ruzie hebben. Uiteindelijk bemoeiden steeds meer mensen zich ermee met de massale vechtpartij tot gevolg. Twee mensen liepen oppervlakkige steekwonden op. Vier mannen zijn opgepakt. In Tanzania zijn minstens 42 mensen verdronken toen een veerboot kapseisde op het Victoriameer. Mogelijk loopt het aantal doden op tot boven de 200. Meer dan 100 mensen zouden zijn gered. Hoe de boot kon kapseizen is nog onduidelijk. Mogelijk waren er te veel mensen aan boord. Op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika, gebeuren geregeld scheepsrampen met overvolle boten. KLM schrapt uit voorzorg op Schiphol morgenochtend zo'n 100 Europese vluchten vanwege een westerstorm die overtrekt. Het KNMI verwacht zware windstoten tot 85 km per uur. In het Waddengebied tot 95 km per uur. Er worden alleen KLM-vluchten geschrapt naar bestemmingen die vaker op een dag worden aangedaan. Het weer. Vannacht gaat het harder waaien. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten morgenochtend... met uitzondering van het zuidoosten. Ook trekken er buien over het land. Smiddags klaart het op en waait het iets minder. Het is morgen een graad of 17. Zaterdag een paar buien, maar ook wat zon bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1299 hier op CFM Zandvoort. Nog een uur Nieuwheidsmuziek muziek op je eigen lokale radio. We gaan beginnen met een nieuw werkje. Even kijken, ja, dit hoesje is leeg. Van Gary Smith, eh, Piano for the Soul. Dat is de subtitel van dit album, Even for a Moment. Ja, ehm, daarna krijgen we een dame die is nieuw in dit programma. Monica Williams, zo heet ze. Eh, A Journey of Tears. Dat is haar nieuwe album. Ze heeft het geloof ik verschillende gemaakt. En Monica die speelt eh, de fluit. Oké, okay, um, ehm, Daar kan je alle informatie vinden. En we gaan beginnen met eh, Gary Smith. I'm Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio. Doce palabras dichas y retorneadas, voy con la una, la una, la una María, la que vino de Egipto a Jerusalén, dime la una. La que parió en Belén, virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las dos. Las dos tablas de Moisés. La una, la una, María. La que vino de Egipto a Jerusalén. ¿Cuál es la una? La, que, que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las tres. Las tres, las tres Marías. Las, dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. Dime la una, la, que, que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las cuatro. Los cuatro, los cuatro evangelios. Las tres, las tres María. Las dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. Dime la una. La, la que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las cinco. Las cinco, las cinco llagas. Los cuatro, los cuatro evangelios. Las tres, las tres Marías. Las dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. Dime la una. La, que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las seis. Los seis, los seis candeleros. Las cinco, las cinco llagas. Los cuatro, los cuatro evangelios. Las tres, las tres María. Las dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. ¿Cuál es la una? La, la que parió en Belén virgen pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las doce, los doce, las doce apóstoles, las once, las once mil vírgenes, los diez, los diez mandamientos, los nueve, los nueve meses, los ocho, los ocho coros, los siete, los siete gozos los seis, los seis candeleros, las cinco, las cinco llagas, los cuatro, los cuatro evangelios, las tres, las tres María, la dos tablas de Moisés, la una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén, dime la una, la que parió en Belén, dije mi cura, dime la una, la que parió en Belén. Hi, I am Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today.